spoedige start. Lot Lewin met het NOS Journaal in Istanbul van het Besiktas-stadion. Volgens een Turkse regeringsfunctionaris zijn daarbij 15 doden en 69 gewonden gevallen. Zeker één van de explosies zou een zelfmoordaanslag met een autobom zijn. President Erdogan heeft gezegd dat het om een terroristische aanslag gaat. Het lijkt erop dat het doelwit een bus van de oproerpolitie was, volgens de minister van Binnenlandse Zaken. Onder de slachtoffers zouden veel politiemensen zijn. Besiktas had eerder op de avond gespeeld in het stadion, maar de fans waren al vertrokken op het moment van de explosies. Bij een ongeluk met een olietanker op een snelweg in Kenia zijn volgens Keniaanse media zeker 40 doden gevallen. Dat zou het Rode Kruis daar hebben bevestigd. De bestuurder van de tankwagen verloor waarschijnlijk de macht over het stuur en knalde tegen een aantal andere auto's aan. De wagen vloog daarna in brand, gevolgd door een explosie, waardoor een enorme vuurzee ontstond op de snelweg in Kenia zijn tientallen mensen omgekomen toen een kerk instortte in de stad Uyo. Volgens Nigeriaanse media gaat het om 50 tot 100 doden. De dienst was extra druk omdat een geestelijke tot bisschop gewijd zou worden. Er waren honderden mensen aanwezig. De hulpdiensten vrezen dat er nog veel slachtoffers onder het puin liggen en dat het dodental nog verder omhoog gaat. De A9 richting Diemen blijft de hele nacht afgesloten vanaf Holendrecht vanwege een dodelijk ongeluk gistermiddag. Een verkeersportaal met matrixborden viel om en kwam op een passerende auto en vrachtwagen terecht. De bestuurder van de auto kwam om het leven, de vrachtwagenchauffeur raakte gewond. Volgens Rijkswaterstaat is het ongeluk veroorzaakt door een voertuig dat tegen het verkeersportaal is gebotst tijdens werkzaamheden.